Piloten klaagden over de rol van de luchtverkeersleiding. Tot voor kort regelden piloten onderling wie wanneer ging landen. En nu heeft het vliegveld luchtverkeersleiders vanwege toekomstige vakantievluchten. Na de gevaarlijke situaties zijn er maatregelen genomen op Lelystad Airport. Zo mogen vliegtuigen nog maar van één kant het vliegveld benaderen. Facebook gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak van mediamagnaat John de Mol. Op Facebook verschenen advertenties waarin onder andere de Mol bitcoins en andere cryptovaluta aanprees, maar hij had daar zelf niets mee te maken. De rechter bepaalde dat de advertenties daarom geweerd moeten worden. Volgens Facebook zijn er allerlei technische en juridische moeilijkheden bij het aanpakken van het probleem. Minister Dekker voor Rechtsbescherming is positief over de strengere straffen die rechters opleggen voor geweld en zedenmisdrijven. Hij vindt het goed om te zien dat de rechterlijke macht meebeweegt met gevoelens in de samenleving. Vanochtend werd bekend dat rechters de afgelopen twintig jaar steeds strenger straffen bij gewelds- en zedenzaken. Volgens Dekker denken heel veel mensen in Nederland dat rechters vooral laag straffen en nu blijkt het tegendeel. In Drenthe is voor het eerst een goudjakhals gezien. Het is de eerste keer dat het zeldzame dier in de provincie gespot is... en de derde keer in Nederland. De goudjakhals komt oorspronkelijk vooral voor in onder meer Azië en Oost-Europa... maar wordt de laatste jaren steeds vaker ook in West-Europa gezien. Een goudjakhals wordt vaak verward met een vos. Het dier jaagt vooral op muizen en ook op ratten. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen en een stevige zuidwestenwind. Het is vanmiddag 5 graden in Limburg tot 11 op de Wadden.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 We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarettes and fasten your seatbelts. Five, four, three, two, one, zero, ignition. Waar anderen stoppen, stoppen Daar begint Willem van Rijn. Willem van Rijn. Ik heet Willem. Willem. tweede uur van eh, Willem van Rijn.eu. En eh, vandaag door problemen met zijn stem heb je te maken met eh, John Vis. Ja, daar ben je me klaar mee. Op een of andere manier. Um, de eerste in de tweede uur, Brian Ice. Zo heette deze. De Italo van vandaag. The Walking Away. Heb ik er nog meer aan toe te voegen? Zullen we het daar maar even bij laten? Dan laten we het daar maar even bij zullen we gewoon maar even verder gaan met de lijst van de meest gestreamde nummers van 2019.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 Louis Capaldi en Someone You Loved. En als we het dan toch zo heerlijk over die lijst hebben... waarom zullen we dan niet even gewoon nummer 5 er ook bij pakken? De dame die een, eh, een plastic glas tegen haar hoofd aan kreeg bij een of de optreden.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 Um, eventjes gewoon een heel ander dingetje. Gewoon over de politie. Gewoon even wat te zeggen hebben. Want ze hebben het tenslotte toch druk zat zo her en der. Zo met al die voorlopers van oud en nieuw. En de rare dingen die daarmee samenhangen. Dus misschien is dit ook wel aardig. Een politieman dreigt met een boete. De Belgische politie is een terugprocedure gestart tegen een agent... die dreigde een vrouw uit Brugge te beboeten... omdat ze in haar eigen auto borstvoeding gaf. Wat zijn dit allemaal voor onderwerpen? Borstvoeding, menstruatie? Nou ja, het zal allemaal wel. De redactie heeft wat uiteindelijk zo bepaald, zeggen we dan maar. De politieman ging hevig tekeer tegen de moeder... en vertelde dat ze aan openbare zedenschennis deed. De feiten dateerden al van afgelopen zomer, maar nu pas maakte de Brugse vrouw haar verhaal bekend. Nefera Mavumba was met de auto onderweg toen haar zoontje onbedaardelijk begon te huilen. Hij had honger. Niets hielp om hem te sussen. Dus besloot de 30-jarige moeder om haar wagen langs de kant van de weg te parkeren en haar zoontje aan de borst te leggen. Plots klopte er iemand op mijn autoruit, vertelde de moeder. Een politieman van de federale wegpolitie vroeg het raam naar beneden te doen. Dat doen we hier niet, hè, klonk het dors. De agent beval haar onmiddellijk te stoppen met de borstvoeding. Het gaat hier om openbare zedenschennis. Iedereen kan het hier zien, klonk het. De vrouw maakte duidelijk dat ze in haar eigen auto zat en op een parkeerplaats stond... maar de agent beval nogmaals te stoppen en dreigde met een procesverbaal. De vrouw besloot een klacht in te dienen. Mensen op zo'n manier behandelen, dat kan echt niet. Als moeder is het pijnlijk en schokkend om zo hard aangepakt te worden enkel en alleen omdat je borstvoeding geeft. Omdat de klacht maanden na de feiten nog steeds geen reactie opleverde... besloot het Brugse koppel een open brief te schrijven. Bij de federale politie benadrukten ze dat de zaak niet in de doofpot mocht belanden. We betreuren dit vooral en zijn een dossier opgestart tegen de politieman, zegt woordvoerder Sarah Frederiks. En het is nog wachten op de resultaten daarvan. Maar we willen benadrukken dat het geven van borstvoeding absoluut niet valt onder openbare zedenschennis. Het is de normaalste zaak van de wereld. Jawel! En zo hebben we dat soort dingen dan ook weer gehad. En ja, wat u op de achtergrond hoort, dat is iemand die links op zit. Ik heb het je net al gezegd, voor op de een of andere manier doen we het erbij. En de muziek, ook die gaat maar door.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 bij, eh, ja, ik zou bijna willen zeggen afwezigheid van, maar dat zou gelogen zijn. Gewoon bij eh, ja, afwezigheid van een stem. Daar komt het eigenlijk gewoon simpelweg op neer. Heb je dus met mij te maken. En ja, het spijt me zeer, maar het is niet anders. Je bijt je er maar doorheen op een of andere manier. We waren bezig met een lijstje van de meest gestreamde nummers van 2019. En in die lijst staat deze op nummer 4. Duncan Lawrence. En hij won voor ons het Eurovisie Songfestival.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 Ja, het leuke is wel, hij heeft toch al twee, drie jaar geloof ik met zijn toenmalige producer aan dat nummer gewerkt. Het heeft uiteindelijk het resultaat opgeleverd wat we allemaal kennen. En toen zei hij even later tegen zijn producer, joh je bent een leuke vent vind het wel heel aardig wat je doet. Maar ik ga toch met een ander maar eens eventjes kijken... of we in ieder geval wat leuke dingen kunnen gaan doen op een of andere manier. Ja, eh, wat je ervan moet denken, dat weet ik niet. Hoe je dat verder in moet kleden, je moet het zelf maar inschatten. Ik vind het wel een heel klein beetje... Eh, ja, wat zal ik zeggen? Je, blijft luisteren. luisteren. Willem van Rijn.eu wij toch wat wijzer waren. Als wij wat beter konden zingen. En een aardige producer hadden, hadden we misschien ook wel eens zoiets zo'n succes kunnen hebben. Maar het is ons niet gegeven, dus we prutsen maar door op deze manier. Zullen we dan maar zeggen, Senorita Sean Mendes en Camila Cabello. En dit is muziek van Andres Nielsen. En Salsa. Tequila. salsa, sombrero gato negro, mojito old del paso, Madrid, Chihuahua. muziek uit 2014. Andres Nielsen en Salsa Tequila. Het is tijd geworden voor de Yuko van deze week. En ehm, als ik het nou goed begrepen heb... kan je via de site op een knopje drukken... en dan kan je het beeld erbij zien. Hè? Dat is wat jij ervan zei. Nou, dan gaan wij er in ieder geval met z'n allen even gezellig naar luisteren. Tijd voor de Yuko van de week. Yuko van de week. You, when your heart was broke, I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they left, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky. Does it ever get lonely? Gave love but a hundred tries, just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind I said I can't you if you fall En heb je haar niet recent nog heel vaak kunnen zien op tv? Jawel. En dat allemaal in eh, de, beste zangers van Nederland. Je hoorde de Yuko van deze week. Het was dus het stemgeluid van de dame die ik je net noemde. En het nummer heette Halsey. En ik vond toch dat ze het wel heel aardig deed eigenlijk zo bij eh, de beste zangers. Om het maar eventjes daarop te houden. En om je ook maar gewoon op een of andere manier een klein beetje te leiden daar. Het nummer 2 geluid in de, de meest gestreamde nummers van 2019. Dit is Marco Bossato samen met Armin van Buren en Davina Michel.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 Nee? Ik hoor echt van niet. Dus vergeet wat ik zei. Hoe het danst. Marco Borsato, Armin van Buren. En wederom Davina Michel. En dat is de nummer 2 in de meest gedraaide nummers van 2019. Oké, wat doe ik nou fout? Ik doe wat fout. En ik weet ook wat ik fout doe. Maar dat maakt ook niet uit. We hebben nog meer knopjes hier zo. Dus op een of andere manier corrigeren we het vanzelf alweer. Dit is Jason Mraz. Hoe spreek je dat uit? M-R-A-Z, Mraz. Ja, nou, het zal wel goed komen. Hier is I'm Yours. Well, you done done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted.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 It cannot wait. I'm yours. Eh, Matthias, äh, herzlich willkommen. Ach so, schönen Tag, ja. Und wie geht's mit Ihnen? Und dan komt altijd de volgende vraag. Uh, was machen Sie in Keller? Mag ik het zeggen? Mag ik het zeggen? Ik mag Anna nas. Maar ja, dan moet je ja, dat soort dingen maken er allemaal mee. Hè? Je hoorde net I'm Yours van eh, Jason. Zijn we er hoe we dat uitspreken of niet? M-R-A-Z. Mraz. Maras. Nou ja, goed.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 Hoorde je I Got A Feeling. En daar staat op naam van de Black Eyed Peas. Ja, eh, zullen we nog gewoon maar eens eventjes een of ander itemje langs laten komen... in de zin van, hebben we nog onzin aan je te vertellen? Ja, natuurlijk. Boze wegwerkers op de A2. Op de A2 richting Utrecht zijn vorige week bij Vinkenveen... verschillende automobilisten die rode kruisen boven de A2 negeerden... door wegwerkers klemgereden. Ondanks de wegwerkzaamheden wilden ze toch gewoon de afslag naar Vinkenveen nemen... Levensgevaarlijk voor de mensen die er werken. Die afslag naar Vinkenveen was tijdelijk afgesloten... zodat de bermen langs de Rijksweg gemaaid konden worden. Een rood kruis boven de berijbaan betekent dat de afslag niet gebruikt kan worden. Maar aan het begin van de nacht lapte de ene naar de andere chauffeur dat aan zijn laars. Dat werd op een zeker moment de wegwerkers ter plaatse van de firma Dover uit Geldermalsen te gortig. Dover wordt ingehuurd bij wegwerkzaamheden, omleidingen of in geval van calamiteiten. Eh, of in geval van calamiteiten <laughs> en moeten veiligheid waarborgen van weggebruikers en mensen die er aan het werk zijn. De boze medewerkers van Dover reden een aantal bestuurders klem die ervoor kozen toch de afslag te nemen. De wegwerkers lieten het niet bij klemrijden alleen. Ze belden ook de politie. Enkele automobilisten kozen toen het Hazenpad. Zij draaiden door de middenberm van de afslag terug naar de A2 richting Utrecht... en probeerden onder een boete uit te komen. De mannen van Dover werden op dat moment geholpen door Sander van Wijk... van het bergingsbedrijf Kollewijn uit Utrecht... die vanwege een ongeval toevallig in de buurt was. Hij zag de actie van de mensen van Dover. Toen automobilisten achteruit de A2 opgingen... heb ik mijn auto ervoor gezet voor hun eigen veiligheid, want je kunt niet achteruit de afrit weer opgaan. Dan ben je aan het spookrijden. Er was, er volgens hem geen sprake van een opgefokt sfeertje. Maar de wegwerkers waren wel heel duidelijk. Ze wilden wachten totdat de politie er ook was. De politie heeft later met automobilisten een goed gesprek gevoerd... en er zijn geen bekeuringen uitgedeeld. Erg jammer, vindt Van Wijk. Want dit gebeurt veel te vaak.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 Hij is van mij Crisscross Amsterdam Maan Tabatita featuring Busy. En dat is de nummer 1 in de meest gestreamde nummers van 2019. Hebben ze toch allemaal gehoord op de een of andere manier. Ja, is toch leuk? Zo houden we weer toch een klein beetje op de hoogte van datgene er zich afspeelt, uh, eh, afspeelt moet ik zeggen, op het Fernament. Weer zo'n raar woord. Waar halen ze het vandaan? For once in your life, let it be Why don't you hand it all over And sing it out loudly with me Soon we will all be forgotten But while we're all still here on earth Sing about love and forget about loss And shout for whatever you're And it get together. And Dad, he provides what he can. They've been saving up forever and ever and ever just to do it all over again. Got me dreaming of home. Fills my heart full of hope. Do you remember? to Change. Is dat nou zijn kerstplaat of weet jij dat ook eh, toevallig niet? Of, ik bedoel, volgens mij wel, hè? Nou, dan ben je daar ook weer helemaal mee op de hoogte. Dus wat dat betreft houden we weer een klein beetje bij, hè? Gewoon een beetje bij het actuele. En een beetje je geheugen hier en daar een beetje opfrissen.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 Falling, Trevor Daniel. En ja, aan alle dingen komen een eind, hebben ze mij wel eens een keertje geleerd. Dus op een of andere manier zullen we daar FM ZFM stuur je allemaal fijne dagen en...